Twee mannen uit Heerhugowaard moeten vandaag in de rechtbank verschijnen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Zij zouden de inbrekers zelf zijn. Ze zouden met een breekijzer een eh, buitendeur hebben opengebroken en daarna met een vuurwerkbom een muur hebben opgeblazen. Binnen zouden ze de vitrines aan kapot hebben hebben geslagen en de helm en drie armbanden hebben gepakt. Daarna zouden ze zijn gevlucht in een eerder gestolen vluchtauto die verderop in brand is eh, gestoken. Ze konden snel worden opgespoord omdat de kleding die ze aan hadden was gevonden door de politie. En daar zat hun DNA op. Dat was opgeslagen omdat ze al eerder veroordeeld zijn. Er zijn nog vijf andere verdachten die zouden een kleinere rol hebben gehad. In de Telegraaf vandaag een verhaal over Ines Wesky, de ex-strafrechtadvocaat. Daarin staat dat ze de omstandigheden van haar gevangenschap overdreef. Wesky beweerde in interviews en haar boek in een ondergrondse bunker te zitten. Maar uit een brief van haar raadsvrouw blijkt dat ze dagelijks bezoek kreeg... en dat ze verbleef in een huiskamerachtige cel waar ze zelf haar eten mocht maken. Ook kwam er elke dag een verpleegkundige langs. En bij een rechtszaak in de VS is voor het eerst een AI-avatar ingezet om het verhaal van een slachtoffer te vertellen. Het gebeurde bij een rechtszaak in Arizona over een verkeersruzie waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer kwam op een beeldscherm dankzij AI weer tot leven om de rechter een inkijkje te geven in wie hij was. Dat klonk zo. I can't tell you how humbled I am for those that spoke up for me, everyone who flew in took off work, those who are watching this remotely, and for everyone who has supported my family and loved ones through three and a half years and two trials. I wish I could be with you all today. De avatar was bedacht en gemaakt door zijn zus en haar man. De video maakte veel indruk op de rechter. De verdachte werd veroordeeld tot ruim 10 jaar cel en gaat in hoger beroep.